Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie van de Amerikaanse stad Memphis heeft de speciale eenheid opgeheven... waar vijf agenten werkten die worden vervolgd voor de dood van een zwarte man. De afdeling moest ervoor zorgen dat de criminaliteit in de stad zou afnemen. De 29-jarige Tyre Nichols werd begin deze maand aangehouden... omdat hij roekeloos zou hebben gereden. Na zijn arrestatie haalden agenten Nichols hardhandig uit zijn auto... en schopten en sloegen ze hem, is te zien op beelden. Een paar dagen later overleed hij in het ziekenhuis. De agenten werden ontslagen en opgepakt. In het Spaanse Girona heeft de politie een man gearresteerd... die mogelijk een terroristische aanslag wilde plegen op het strand van Benidorm. De verdachte is een Spanjaard van 28 die oorspronkelijk uit Marokko komt. Op het dark web zou hij hebben gezocht naar handleidingen... voor het gebruik van wapens en explosieven. Of de man echt een aanslag wilde plegen is onduidelijk. Tienduizenden Israëliërs hebben de afgelopen dag gedemonstreerd... tegen de nieuwe radicaalrechtse regering van premier Netanyahu. Het was voor de vierde zaterdag op rij dat dat gebeurde. In Tel Aviv waren 40.000 mensen op de been... maar ook in Haifa, Beersheva en andere steden waren anti-regeringsprotesten. De demonstraties richtten zich vooral tegen de plannen van de regering... om de macht van justitie af te zwakken. De veerboot die gistermiddag vanuit de Eemshaven naar Christiansand in Noorwegen zou varen... is geannuleerd omdat de kade vol was. De terugreis gaat ook niet door. De ferry tussen Groningen en Noorwegen vaart nu bijna een jaar... en is veel populairder dan eerder werd gedacht. Al 186.000 mensen hebben de overtocht gemaakt... terwijl er 150.000 werden verwacht. Het bedrijf dat de vaarroute exploiteert, Holland Norway Lines... heeft door de drukte in de bouwsector nog geen eigen kade in de Eemshaven. Dan nog het weer. Het is bewolkt bij 1 tot 3 graden. In de loop van de nacht loopt de temperatuur iets op. In de ochtend grijs, met nu en dan een beetje regen. Het wordt dan 4 tot 7 graden.